Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar het slachtoffer van een mishandeling in Almere. De man had vorige maand een afspraak gemaakt via Grindr. En hij dacht dat hij een date had met een andere man, maar hij werd opgewacht door drie tieners. hij werd door hen mishandeld en beroofd. Twee jongens van 15 en eentje van 14 zijn al opgepakt, maar het slachtoffer heeft nooit van zich laten horen. Met OM denkt dat er misschien nog meer mensen het slachtoffer zijn geworden van deze groep... en hoopt dat zij zich melden. Orkaan Gemi trekt richting het binnenland van China. En zeker 300.000 mensen zijn er nu geëvacueerd. Eerder deze week zorgde Gemi al voor verwoestingen in de Filipijnen en Taiwan. En de vraag is nu of dat ook in China gaat gebeuren, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Hier maakt men de borst echt wel nat. Op heel veel plekken in het land al flink geregend. Eh, de waterstanden staan op dit moment erg hoog. De storm is inmiddels eh, aan land gekomen in tegenover Taiwan, zeg maar, in het oosten van eh, eh, China. De Chinese overheid heeft nu een noodteam opgezet om grote overstromingen te voorkomen. Dan naar Limburg. Daar heeft een schipper een kind uit het water gered en ook gereanimeerd. Het gebeurde gisteravond in de Maas. Het kind kwam rond half zeven in de problemen tijdens het zwemmen. Door de sterke stroming kwam het kind onder water. En de schipper zat op een pontje. En hij trok het kind dus uit het water en begon met reanimeren. Het kind is daarna in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. En bij de koffieautomaat in Den Dungen in Brabant gaat het vandaag echt maar over één ding. Dat is de, de serie Naaktloper die daar actief is. Op meerdere camera's is vastgelegd hoe hij s'nachts door het dorp rent in zijn blote judokers. Ja, soms met een pet op en een rugzak, maar dat is het dan ook. Ja, waarom? Dat is voor de inwoners echt een compleet raadsel, vertellen ze aan Hart van Nederland. In een andere kinky gebeuren of zo wat je doet, maar ik weet het verder niet. Dat zo iemand hier door de straat heen ja. <laughs> Hij is ook eh, aangesproken al, maar hij kent geen Nederlands, geen Engels. Hij loopt ook gewoon bij mensen in de tuin. Maar zeker nu er heel veel mensen op vakantie zijn, ja, we houden elkaar in de gaten, zeggen we altijd. Hebben jullie natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt? Nee, nee, nee. nee, nee. Op het Maaskantje gebeurde van alles, maar dit niet. <laughs> ja, de politie eh, die zegt in elk geval te weten wie de man is... en gaat nu een goed gesprek met hem voeren.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 Daardoor was het al extra druk op de A10 Zuid. En daar is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij knooppunt in Nieuwe Meer. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de afrit Watergraafsmeer zijn nu 35 minuten in de file. En op de A9 Diemen maar daardoor ook veel vertraging tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Daar ook een kwartier extra reistijd. Verder wordt er gewerkt op de A2 Utrecht-Amsterdam bij het Holendrecht. Sta je ook 10 minuten in de file.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 Young kids out of bounds, get us And that's what you gotta be prepared. Young kids, don't be scared, it's And that's what you gotta be prepared. Young kids, you know your mama and your daddy don't care. Don't be scared, it's And that's what you gotta be prepared. 106.9 ZFN Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me. where I went wrong. I just don't know. I cry, the tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you come back home.